Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Geld lenen wordt een stuk duurder. Dat komt doordat de Europese Centrale Bank de rente heeft verhoogd. Met een half procentpunt. Dat klinkt weinig, maar het heeft toch grote gevolgen. Economieredacteur Nick Wouters. Nou, je gaat het ook merken op de huizenmarkt. Geld lenen wordt natuurlijk een stuk duurder. Dus hypotheken zijn weer minder mogelijkheden voor. Dus dit zet heel veel dingen dus in beweging. Als je net een huis wilt gaan kopen is het jammer voor jou. Maar voor de hele economie is het toch beter dat de rente omhoog gaat. Dus centrale bank wil zo de inflatie aanpakken. Die is nu heel erg hoog en dat zorgt ervoor dat mensen minder te besteden hebben. Irak is woedend op Turkije omdat het land een bombardement heeft uitgevoerd in Iraks Koerdistan. Daar zit de Koerdische PKK en volgens Turkije zijn dat terroristen. Irak heeft de ambassadeur in Turkije teruggeroepen. In Rotterdam zijn zes mensen uit het water gehaald nadat een watertaxi op een grote rondvaartboot was gebotst. Door de botsing verdween de watertaxi onder de rondvaartboot van rederij Spido. Er kwam meteen veel hulp, vertelt deze verslaggever van Rijnmond. Onder andere van andere watertaxis. Eh, die schippers die hebben ook geprobeerd om de watertaxi die onder de Spido is gegaan... om die overeind te trekken. Ook met hulp van de Spido, Spidovaartuig zelf is dat gelukt. En zijn eh, die uh, inzittenden naar boven gekomen en konden ze dus gered worden. De zes mensen, waaronder de schipper en een kind, worden in het ziekenhuis nagekeken. En na drie jaar lopen Spider-Man, Wonder Woman, Prinses Leila en Yoda weer rond in het Amerikaanse San Diego. Duizenden mensen zijn naar die stad gekomen voor de grootste Comic-Con ter wereld. Fans zijn dolblij dat het evenement eindelijk weer door kan gaan. It was rough, but I mean now that we're back, it's awesome. It's even more thrilling that the con is back and that we're here with it. En het komt goed uit dat bezoekers gewend zijn om kostuums te dragen, want iedereen moet een mondkapje op om coronabesmettingen tegen te gaan. Het weer, op veel plaatsen regent het en het is hooguit 21 graden. Straks wordt het vanuit het zuidwesten droog. Morgen soms zon, soms regen en 18 tot 25 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het langzaam op de A7 Heerenveen richting Hoorn. Tussen Brezandijk en Den Oever 4 kilometer met ongeveer een kwartier vertraging.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 een karbietkanon lieten afgaan in het centrum van Jouren... is een taakstraf geëist van 180 uur. Door de ontploffing raakten huizen en een hotel zwaar beschadigd. De Noordtribune van het Abelenstra-stadion in Heerenveen wordt voor de zekerheid sterker gemaakt. De tribune voldoet wel aan de normen, maar soms kan de maximale belasting hoger zijn dan die normen.